Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sint Maarten heeft voorlopig nog een nieuwe regering. Vier kandidaatministers zijn niet door de screening gekomen, melden verschillende media op het eiland. Ze worden in verband gebracht met delicten als openlijke geweldpleging, huiselijk geweld en vrouwenhandel. De beoogde premier van Sint Maarten, Marcel Gumps, zou wel door de screening zijn gekomen. Vorige maand stelde Den Haag strengere eisen aan de screening... na aanwijzingen dat er bij de verkiezingen op het eiland stemmen waren gekocht. In Zwolle is een stille tocht gehouden voor de 54-jarige straatmuzikant die deze week is doodgestoken. Ongeveer duizend mensen liepen mee. Onder hen waren de burgemeester van Zwolle en de vrouw en de vier kinderen van de Bulgaarse straatmuzikant. Veel mensen hadden een roos bij zich en legden die neer bij de supermarkt waar de muzikant werd doodgestoken. De verdachte, een jongen van 17, zit vast. Zijn motief is nog onduidelijk. In verschillende Griekse steden zijn rellen uitgebroken. In Athene werden winkels geplunderd en werd een busstation vernield. En in Thessaloniki gooiden jongeren brandbommen naar de politie. Aanleiding was de herdenking van een 15-jarige jongen die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. Zijn dood wordt elk jaar herdacht. Dat de herdenking nu uit de hand loopt komt door een anarchist die destijds met de jongen bevriend was. En die zit vast voor een bankoverval en is in hongerstaking gegaan omdat hij studieverlof eist. Sympathisanten van de anarchist zijn nu de straat op gegaan om hem te steunen. In de eredivisie heeft Cambuur thuis met 0-1 verloren van NAC Breda. Eerder op de avond won Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Excelsior met ruime cijfers. Op Woudestein werd het 5-2 voor Feyenoord. En in Alkmaar won AZ met 2-0 van Go Ahead Eagles. De andere wedstrijden, Ajax Willem II en Dordrecht PSV, zijn nog bezig. Het weer, het is droog. Vannacht kans op lichte vorst en mistbanken.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 It was the love of the music that made us dance and the deepness was divine. I even saw spirits out there on the floor, but to me, very much alive. It's a deep somewhere around 5 a.m., just when I thought I couldn't dance anymore. The DJ played Star 69, I just couldn't leave the floor. The speakers were booming, the vibrations went through me as if I was made out of air. By then, all my clothes were soaking wet, but what the hell? I didn't care. I was in my zone and all alone with nothing on my mind. I took it all in like a long lost friend. I was feeling so divine. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing.